12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op initiatief van de Franse president Macron... was er vanmiddag online een internationale donorconferentie gehouden voor Beirut... dat zwaar getroffen werd door een explosie eerder deze week. Voor Nederland doet minister Kaag mee. Macron heeft benadrukt dat het geld direct gaat naar de lokale hulporganisaties... en niet naar de Libanese regering. Door de coronacrisis is de Franse toerisme-industrie zeker 30 tot 40 miljard euro misgelopen. Dat heeft de minister van Toerisme gezegd tegen de Franse pers. Van de 180 miljard die de sector jaarlijks oplevert, komt 60 miljard normaal van buitenlandse toeristen. Volgens de minister wordt het verlies deels gecompenseerd door Fransen die dit jaar in hun eigen land op vakantie gaan. Hij verwacht vanaf september ook weer meer toeristen uit landen als België, Duitsland, Italië en Spanje. Voor het eerst in jaren zijn de verkiezingen in Wit-Rusland geen gelopen race. President Lukashenko probeert vandaag van zijn kiezers een zesde termijn te krijgen. Maar voor het eerst is er serieuze oppositie. Die wordt geleid door Svetlana Tiganovskaya, de vrouw van een opgepakte presidentskandidaat. Haar campagnebijeenkomsten werden de laatste weken massaal bezocht. Een onbekend fenomeen in Wit-Rusland. Zeer waarschijnlijk zal Lukashenko aan het eind van de dag de overwinning opeisen. Maar de oppositie gaat nu al uit van fraude. In het noordoosten van Tsjechië zijn bij een flatbrand zeker elf mensen om het leven gekomen en tien mensen gewond geraakt. Onder de doden zijn drie kinderen. De brand brak uit op de elfde verdieping van het complex. Volgens een brandweervoortvoerder kwamen zes mensen om in een appartement in de flat. Vijf anderen stierven doordat ze in paniek van de twaalfde verdieping van het gebouw naar beneden sprongen. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar vermoed wordt, de brand, wordt dat de brand is aangestoken. Het weer, het is warm tot heet vandaag... met temperaturen van 29 op graden op de Wadden tot 37 in het zuidoosten.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 Die zijn gelukkig opgelost. Dus we kunnen vrolijk verder gaan met eh, de geplande lijst. Het eerste nummer wat ik had van dit uur heet Poinciana. Het is uitgevoerd door het Dave Brubeck Quartet. En het is een... Ehm, registratie van een aantal live optredens in Mexico in 1967. In het Engels heet het nummer The Song of the Tree. En natuurlijk werd Dave Brubeck vergezeld door Paul Desmond, Gene Wright en Joe Morello. Maar ook een tweetal eh, Mexicaanse artiesten. Salvador Agueros op bongos en eh, conga. En Benjamin uh, Correa op gitaar. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Coleman Hawkins, de Hawk. Um, je heeft een eh, all-star eh, bezetting uitgenodigd eh, om een opname te maken. Dat is niet altijd een garantie voor succes. Maar in dit geval is het, een, is het heel goed geworden. Hij wordt vergezeld door Idris Sullivan op trompet... J.J. Johnson op trombone... Natuurlijk is Coleman Hawkins op sax, Hank Jones op piano... Barry Galbraith op gitaar en Oscar Pettiford op bas... Joe Jones op drums. Gaat u luisteren naar het nummer Chant... met J.J. Ehm, Johnson natuurlijk. Ehm, we gaan verder met Stan Getz. heeft zichzelf verschillende keren uitgevonden. En dat bedoel ik natuurlijk op zijn muziekkeuzes, eh, uh, ontwikkeling, ehm, stijlen. Noem het maar op. Hij is begonnen toen hij 15 was eh, op te treden samen met Jack Teagarden... Garden en eh, verbaasde zowel de ehm, muzikanten als het publiek toen. Het was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En hij was gewoon nog te jong om deel te nemen aan het leger. Later is hij natuurlijk de Bossa Nova gaan eh, ontdekken... en heeft het groot en beroemd gemaakt in de hele wereld. Toen hij daar een beetje klaar mee was, uitontwikkeld was... Ehm, kwam hij in die tijd kwam hij in contact met eh, de muziek van Burt Bacharach en Hal David... En ook daar heeft hij een album eh, van gemaakt om hun eh, muziek te vertolken. Te vertalen eigenlijk in zijn stijl. Het album heet What the World Needs Know. Uh, Stan Getz plays Beckerick en David. Ik ga draaien daarvan The Look of Love. Stan Getz plays Beckerick en David met The Look of Love. Hij werd erop vergezeld door Walter Brooker op bas, Chick Corea op piano... Philip Church op gitaar, Roy Haynes of Curtis Prince... afhankelijk van het nummer op drums. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is eh, van het Dave Brubeck Quartet. Eh, het is van hun eh, hele beroemde album Red, Hot and Cool. En ik ga daarvan draaien Love Walked In. Dave Brubeck Quartet ehm, met het album Red Hot Enkel, Een live album opgenomen at Basin Street in New York. Dave Brubeck had weinig tijd en ze hebben er eh, eigenlijk een eh, zogenaamde mise-en-scène opname van gemaakt. In één keer alles opnemen voor het publiek en hopen maar dat het allemaal goed gaat. En het is eh, geweldig goed gegaan, want het is een heel beroemd album geworden. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Count Basie. En het nummer dat heet Money is Honey Love. up this morning. My gal said I'm through. You get yourself some money and I'll come back to you. Money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my honey would be here with me. Now I'm doing bad and you're doing fine. But when I had my loot, the jelly flowed like wine. Money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my rich and skinny, the limit was the sky. Now I'm poor and hungry, and you ain't got no eyes. Money is honey, where can my honey be? If I had my money, my honey would be here with me. Dat was dus Muxies ehm, Count Basie met Money is Honey Love. Het volgende nummer wat ik eh, klaar ga zetten is Muxies Penier Relaxing at the Tour. Omdat ik nu een aantal nummertjes van een single draai... moet ik eventjes van pick-up wisselen. Eén moment en dan kunt u luisteren naar Muxi's Spanier. dat was uh, Muxie Spanier met Relaxing at the Tour. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Bunny Berigan. Bunny Berigan was een uh, jazz-trompetist uit het swingtijdperk. Naast Louis Armstrong en Roy Eldridge was hij eh, een van de andere belangrijke trompetisten. Hij heeft onder andere gespeeld een tijdje bij Benny Goodman... maar ook bij Glenn Miller. En heeft ook Billie Holiday een tijd begeleid... Hij is daarna zijn eigen carrière begonnen, is daar niet heel succesvol mee geworden... maar heeft een aantal wel een aantal hits gescoord. En die ook in een aantal films zijn gebruikt. Waaronder een eh, hit I Can't Get Started. Ik heb klaar liggen Zebin Blues van Bunny Berrican. helaas een nieuw technisch probleempje. Dat krijg je met grammofoonplaten. In dit geval een singeltje wat krom lijkt te zijn en niet goed speelt. Daarom gaan we maar over naar de volgende. En dat is Red Allen met Pleasing Paul. was Red Ellen met Pleasing Paul. Het volgende nummer wat klaar ligt is van uh, Jack Garden. Het heet Tin Roof Blues. natuurlijk ook een plaat die blijft hangen. Dat is in het tijdperk van computers niet meer echt mogelijk. Maar met uh, eh, vinylplaten wel zeker. We gaan vrolijk door met het volgende nummer gewoon. Dat is van eh, George Lewis. En eh, het is een live nummer en het heet Georgia Camp Meeting. Ladies and gentlemen, we want to welcome you to a jazz concert at Artesian Hall. We're going to start off in real fine, old-fashioned style. George Lewis and his band, a cakewalk with the Georgia Camp Meeting. Dat was George Lewis in concert met Georgia Camp Meeting. ga verder met ehm, iets anders. Net King Cold Trio met Route 66. that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? on route. Met King Cole Trio met Route 66. Ik ga verder met ehm, opnieuw een vocaal nummer. Het is van L. Johnson en eh, Bing Crosby. Het heet Alexander's Ragtime Band. Weet je? Ja. Don't tell me the first time you heard this song is when your mama <laughs> had you on her lap, you know, listen to me oh, singing. Oh, no, no. I came to the show on a go devil that a day. A go devil? <laughs> yes. Well, Bing, look, let's stop this kidding. I, I think you ought to no, start. No, you ought to start it. No, you started. You think please. so? Yeah, I think so. Well, if you insist. Mm-hmm. Come on in here. Come on in here. Oh, you dog. Alexander's Ragtime Band. Come on in here. Come on in here. About best band in the land call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just a business band, what else? Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you can Come on in here. Come on in here. Come on in here. Come on in here, Alexander Ragtime Band. That's the mighty Xander himself playing it. Oh, yeah, that's him. Ain't nobody else. Oh, he's a riverboat man. Riverboat? What do you know about riverboats? Oh, I made many a happy buck on them riverboats. Playing in the band? No, no. Making four the hard way. Two deuces, That's it. <laughs> <laughs> Come on in here. Come on in here. Come on in here. Alexander Ragtime Band. Come on in here. Well, here I come. Come on in here. Standing right here. It's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. That's just the bestest band what am. Oh, honey lamb. Come on along. Come on along. Come on along. Come on along let me take you by the hand. Here's my lily white. Up to the man. The mighty man. I'm talking about the man. Mm, the leader of the band. And, and if you care to hear that Swanee River playing ragtime, come on here. Come on. Dat was natuurlijk Bing Crosby met um, L. Johnson. We gaan verder met Britse jazz. Ehm, en wel met Chris Barber en Lonnie Donegan. In de tijd van J.J. Johnson was hij natuurlijk de grote trombonist. Maar eh, Chris Barber heeft hem eh, eh, opgevolgd. Is voor zichzelf begonnen en heeft daar veel succes mee gehad. Ik ga een nummer draaien van een ehm, album dat heet gelijknamig Chris Barber en Lonnie Donegan... En het nummer heet Ice Cream. Chris Barber met Lonnie Donegan. Ik ben toegekomen... Ho. oh. toegekomen aan het laatste nummer van het eh, tweede uur eh, CFM Jazz. Alles van vinyl. En straks gaan we verder met een aantal hele andere platen.